weer zweeft en weer zwiert. En de bloesem de bomen danseert. Is de lente weer daar net zoals ieder jaar. Dat wordt door de natuur zo bestierd. Als de koekoek de leeuwrek begroet. En de liefde ons leven verzoet. Gaan hij en zij, vrolijk en blij. 's s'avonds strop uit met zijn bij. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn, bij schijnen, schijnen, schijn, zo samen te zijn, te zijn, te zijn, wat wil je meer? Eerst krijg je een lach, een lach, een lach, dan volgt een hand, een hand, een hand, en dan een zoen, een zoen, een zoen, voor de eerste keer. En als je vraagt waar zij het meeste van zou houden, dan zegt die schat, als ik met jou maar gauw zou trouwen. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn, bij mannen schijnen, schijnen, schijn. Zo samen te zijn, te zijn, te zijn, wat wil je meer? En denk niet dat's alleen voor de jeugd. Wie zegt dat u daar ook niet verdeugt? Al ben je dertig jaar reeds getrouwd met elkaar. Op zo'n bank vind je weer lentevreugd. Het gaat alleen niet zo het eens is geweest. Want zijn arm werd te kort voor haar leest. De taai is zo slank, vult heel de bank. En zij zingt quasi bedeesd. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn manen schijnen, schijnen, schijn. Zo samen te zijn, te zijn, te zijn. Wat wil je meer? Eerst krijg je een lach, een lach, een lach. Dan volgt een hand, een hand, een hand. En dan een zoen, een zoen, een zoen. Voor de eerste keer. En als je vraagt waar zij het meeste van zou houden dan zegt die schat, als ik met jou maar gauw zou trouwen. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn, bij manen schijnen, schijnen, schijn. Zo samen te zijn, te zijn, te zijn, wat wil je meer?